Mark Visser met het NOS-journaal. Op de Noordzee is ten westen van Texel waarschijnlijk de vermiste viskotter gelokaliseerd. Een mijnenjager van de marine heeft de schip waarschijnlijk met een sonar gevonden... maar vanwege het slechte weer kunnen duikers niet het water in. Aan boord zouden twee mensen zijn. De boot uit Urk zond rond kwart voor zes een automatisch noodsignaal uit. Eerder werd al een leeg reddingsvlot en een zwemvest aangetroffen... maar in de buurt werd niemand gevonden. In het oosten van Congo zijn ebola-hulpverleners aangevallen door gewapende groepen. Een onbekend aantal hulpverleners is daarbij omgekomen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hulpverlening is nu stilgelegd. De aanval komt na dagen van onlusten in de stad Beni... waar de bevolking een basis van de Verenigde Naties bestormde... na aanvallen van islamitische rebellen. De inwoners vinden dat ze niet genoeg door VN-militairen worden beschermd. Het gebied kampt met een ebola-epidemie. Sinds de uitbraak vorig jaar zomer daalt het aantal besmettingsgevallen. In Deventer is vanochtend een ramkraak gepleegd op een winkel die dure merkkleding verkoopt. Hoeveel er precies is buitgemaakt is niet duidelijk. Rond vijf uur werd de gevel geramd met een auto. Volgens omwonenden hadden de dieven twee keer nodig om door de speciale beveiligingshek te rijden. De pui van de winkel is grotendeels verwoest. Na de diefstal zijn de daders op de vlucht geslagen met een andere auto... maar die botste op de A28 bij Zwolle tegen een lantaarnpaal. De verdachten zijn te voet verder gegaan en nog steeds spoorloos. Het weer overwegend bewolkt en regenachtig. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droger. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen meer zon, maar aan de kust nog wel kans op een bui en zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vielen nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naden en Knoop het Watergraafsmeer. Door het ongeluk op de A10 heb je 20 minuten vertraging in 9 kilometer file. Op de A10 Knoop het Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Watergraafsmeer en Slotenvaart een ruime kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop het Velzen een kwartier vertraging. De weg is daar weer vrij.